Ik Zampersen eh, met het NOS-journaal. Defensie heeft er de afgelopen jaren flink wat mensen bijgekregen... blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. In vier jaar tijd is het personeelsbestand met bijna 20 gegroeid. Alleen al dit jaar zijn er ruim 5500 mensen bijgekomen... van wie ruim een kwart zich heeft aangemeld als reservist. Er werken nu bijna 80.000 mensen bij Defensie. Het is de bedoeling dat het er over een paar jaar 100.000 zijn. De provincie Groningen gaat in beroep tegen de zoutwinning bij het dorp Heilige Lee, bij Winschoten. Vorige maand besloot minister Hermans dat daar tot 2035 zout mag worden gewonnen. Wel moet het bedrijf dat erachter zit onderzoeken hoe de zoutwinning veilig kan worden beëindigd. De provincie is bezorgd over de bodemdaling van een aantal millimeter per jaar... bovenop de bodemdaling door de gaswinning. Het beroep dient bij de Raad van State. Bij Heilige Lee wordt al bijna 70 jaar zout gewonnen. PostNL hoeft een boete van 2 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post niet te betalen. De straf was in 2021 opgelegd door de Autoriteit Consument en Markt. PostNL ging in beroep omdat er sprake zou zijn van overmacht... waardoor de wettelijke norm voor postbezorging niet werd gehaald. Het college van beroep voor het bedrijfsleven heeft de boete nu geschrapt. Na massale protesten komt er toch geen Trump Tower in Belgrado. Het luxe complex was gepland in het voormalig hoofdkwartier van de Servische legertop. Het gebouw werd gebombardeerd door de NAVO in 1999. De Servische regering wilde de Trump Tower graag hebben... onder meer om de banden met president Trump aan te halen... maar de bevolking kwam in verzet. Duizenden Serviërs gingen de straat op tegen de plannen. Het weer, de komende uren kans op wat regen. Het koelt af naar een graad of 5.